Mijn principes zijn bezwerend, de beat is hypnotiserend zieken van zo, ik zweer het, mijn virus is flow verterend Muziek is mijn ziel masserend, dinerend en verterend Serverend en CNMC, interesseert het leegheid neemt het over Gozer muziek wordt zielig en smerig Kom maar beeld voor mijn man gozer zie je de wereld Niemand die deert het Krijg de tyfus ik zweer het geef me een tijd en een keer het Ik ben freaky en niet belerend Beweer het weer is wat dieper voel hyper intense sferen Want wie baseert wat waarop ervaar het Wie zijn de eerste de eerste zullen de laatste zijn Flip van een aardige brein naar een gevaarlijk domein Je weet hoe boys waar je het nooit van verwacht Dat psychopathisch opeens het gevaarlijk zijn Als een een Romein uit een wat radere tijd Magere hein met verbale zware geen gein. Als je hem ziet, snap je niet hoe normaal hij kan zijn. Wereldwonder bitch, ja, en ik haat je geslijm. Check passages in rijms, niemand komt zwaarder dan hij. Kik het in een dik complexe lyric of basisrefrein. Motherfucker, ik ben te compleet om nog aardig te zijn. Laat ze wazig zijn, ja, en laat ze maar praten, brein. Oh, praat hij nou echt tegen zichzelf in die laatste lijn? Oh heer, laat de eerste bullshit praten, is nou de laatste. Panisch en hype, ja zo sta je erbij Als je mijn life aanstaat en een veteraan je bekijkt En nou sta je daar dan te kijken Je bent zo gaar en zo klein, whatever je tint nou ook blijkt Of je afkomst of tijd, je ziet bleek als een lijk En je, je, je praat niet, je zwijgt Niemand heeft dit skill level, je legt af tegen brein Doe maar wat je wil, maar laat het spitten, je kan er niet bij Niveau is zo hoog, ben in de wolken met elke line. nog nog grijs. Ah, man, ik laat erbij. Kan ik het helpen dat men niet gaat voor lagere kwaliteit? De waarheid blijkt tegenwoordig echt een hatelijk feit. Dit gaat verder dan je simpelweg domme flowhoeken. Je wordt al lang onzichtbaar beslopen vanuit alle ooghoeken. Kapot de rappers kappen verder maar mee. een requiem me geen alien versus predator 2. Vind het wiel maar lekker weer opnieuw uit. En leer gerust de basis en hang dan de debiel uit. Ik volgelingen heb ik zo gezield. Jullie rammen vrijheidskop eraf als het beest doet in Cloverfield. Ik hoor je niet, dus vraag me niet hoe. Of waarom ik me geroepen voel te doen wat ik doe. Zelfs toen de wereld riep, wat doe je nou? Bleef ik mijn roeping trouw, bleef ik mijn roeping trouw. Ook al roept de hele wereld, wat doe je nou? Blijf ik mijn roeping trouw, ik blijf mijn roeping trouw. Zelfs toen de wereld riep, wat doe je nou? Bleef ik mijn roeping trouw, bleef ik mijn roeping trouw roept de hele wereld Wat doe je nou? Blijf ik roepen ik blijf mijn roeping trouw. Ik blijf mijn roeping trouw. Totdat ik scheid van schreeuwen. Voel de inspiratie in me, want die blijft voor eeuwen. Bezoek me over honderd jaar maar in mijn mausoleum. En hang mijn eigen album hoest op in het Rijksmuseum. Zoveel praatjesmakers, ik hoef jullie props nog steeds niet. Hard op sterk water. Ik klop nog steeds niet. Hokjes geesten kunnen mij niet plaatsen. Na al die jaren, beste stuurlui vallen in het water. Laat maar varen. Verzuipen in hun eigen onwetendheid. Wat voor jou een gimmick blijft, is voor mij mij een blijvende bezigheid. Ik spit met bezieling, iets wat je niet meer vaak ziet. Iedereen die popt in het rond, niemand die raak schiet. Behandel iedereen gelijk, van directeur tot daklozen. En over onrechtvaardigheid zal ik een bakloze. Vol met stront en de etter van jullie eigen karma. Die bullshit die je spit, prop ik terug in je eigen darmen. Voor allemaal mensen met die krijgen zielen. Liefde naar mijn diepe zieke MC-collega's. Nou blijf je rijms maar dealen. Maar ben jij een suffer rapper met van die liedjes nep? je repertoire is wack. Oh, je gaat weer, zal wel tussen je slapen zijn. Jouw onderschatting zal altijd mijn grootste wapen zijn. Hoe deal je met een monster op een toppende bij? Je flipt de fuck uit, scorpen nog op de mic. Slushio verschijnt en daar heb jij niet van terug. Als ik opsta vallen al die parasieten van was hard te heer, nam mijn beste vriend terug. Maar nooit keerde ik mijn ziekte terug. Blijven spitten, dwars door ongeloof tot de hoogste pieken. Ongekend succes te dalen, die zijn kwalijk zieken. Je kan het amper meer vatten wat uit zijn longen floot. Mensen, motherfuckers en stakkers, ja deze jongen bloot. hard en hard worden hier geboden. Hoop associatieve ruimtechniek om een heleboel agentalenteerde rappers te doden. gert spit, transit. Een leven toegewijd aan die lyrics meer dan een danshit. Net als je denkt van binnen, oh dagbrein Kom ik terug en blijf, dit is mijn roeping al sinds dag 1